Turnleraar Olivier G. wordt verdacht van het vermoorden en misbruiken van het meisje. Hij heeft al bekend dat hij haar heeft gedood, maar de rechtbank wil meer weten, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Wat is het moment geweest dat hij besloot om haar in een parkje achter te laten? Wat is het moment geweest waarop hij besloot om sporen uit te wissen? Al dat soort dingen, een nauwgezette reconstructie eigenlijk. Dat is waar de rechtbank op dit moment mee bezig is. Met Olivier in de zaal, de verdachte, die af en toe lang stil is. Die af toe ook in snikken uitbarst. Moeizaam verhaal. Vanmiddag hoort de turnleraar wat voor straf er tegen hem geëist wordt. Op Bali was vandaag een bijzondere ontmoeting. De presidenten van China en de VS hebben elkaar ontmoet. En dat is echt bijzonder, zegt correspondent Sjoerd en Daas... want er zijn een hoop meningsverschillen. Of het nou gaat om, om Xinjiang, om Hongkong, om Tibet... of het nou gaat om Oekraïne, hè, waar China impliciet toch de Russen blijft steunen... in elk geval Poetin niet tot de orde wil roepen. Eh, Noord-Korea zitten ze een klein beetje meer op één lijn... maar ook daar een groot verschil van inzicht. Ja, en dat eh, geldt nog veel meer voor voor Taiwan. Nou, vanaf morgen lopen er op Bali nog meer regeringsleiders rond. Niet voor een backpack-tripje of een yoga-retreat, maar voor de G20-top. Ze gaan het hebben over belangrijke thema's zoals energie, voedsel en gezondheid. En een groep Amerikaanse mannen met lange baarden... heeft afgelopen weekend een bijzonder wereldrecord verbroken. Ze knoopten hun baarden aan elkaar en dat werd een ketting van zo'n 45 meter lang. Het vorige record stond op bijna 19 meter. Dat wereldrecord is de aftrap van het Amerikaanse toernooi voor de beste snorren en waarden. Het weer, daar dat zit ook wel snor. Lekker zonnig dagje met 10 graden in Groningen en 12 in Limburg. Vanavond en morgenochtend kans op wat regen. Morgen opnieuw aardig wat zon en dan een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen de afrit Soest en Naarden.